als hij een paar maanden na de val van het kabinet met de PvdA zou doorgaan. Balkenende zei dat er meer aan de hand is dan alleen het vraagstuk Oeroesgam. Het heeft ook te maken met het onderlinge vertrouwen en de eenheid van het regeringsbeleid, voegde hij eraan toe. PvdA-leider Bos liet zich ook al kritisch uit over hernieuwde samenwerking met het CDA. Hij moet even niet denken aan regeren met die partij, zei hij. Zo'n 600 brandweerlieden, havenarbeiders en schoonmakers... hebben in de regio Rotterdam geprotesteerd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakbonden hadden opgeroepen tot een korte staking en een protestmars over de Erasmusbrug naar het stadhuis op de Koolsingel. Vakbonden en werkgevers zijn opnieuw overleg over de pensioenen nadat onderhandelingen voor de val van het kabinet waren stuk gelopen. Rond deze tijd landt op Schiphol het vliegtuig met aan boord het Nederlands Olympisch team. Na de ontvangst op de luchthaven vertrekt het team onder politiebegeleiding naar Haarlem. Namens het NOC-NSF worden de sporters op het Grote Markt feestelijk welkom geheten door hun families en het publiek. De sportkoepel heeft in Haarlem een feest voor de sporters georganiseerd... met optredens van onder andere Van Velzen en Wolter Kroes. Rond een uur of half vijf wordt het Nederlands Olympisch Team gehuldigd. Sven Kramer wordt deze week niet gehuldigd in Heerenveen. De schaatser ziet een huldiging niet zitten. Kramer heeft vooral aan zijn verloren 10 kilometer een bittere nasmaak overgehouden. Een huldiging past momenteel niet bij zijn gemoedstoestand, zegt hij. Heerenveen respecteert de beslissing, maar vindt het jammer dat alles moet worden afgeblazen.